Mark Hokker met het NOS-journaal. Het Iraakse leger heeft een grond aangekondigd. Premier Abadi spreekt van een nieuwe fase in de bevrijding van de stad. Het oosten van Mosul is al bevrijd. Gisteren heeft de Iraakse luchtmacht boven het westen van Mosul... miljoenen flyers uitgestrooid... waarop staat dat het offensief daar op het punt van beginnen staat. Rusland erkent voortaan de documenten van twee zelfbenoemde volksrepublieken in Oost-Oekraïne... Paspoorten, rijbewijzen en diploma's van separatisten uit Donetsk en Lugansk zijn daardoor voortaan ook in Rusland geldig. Volgens de Oekraïense president Poroshenko toont het besluit van Rusland opnieuw aan dat er sprake is van een Russische bezetting. Artsen waarschuwen voor het gebruik van maagzuurremmers. Die kunnen zware bijwerkingen hebben, zoals botontkalking, darminfecties en nierfalen. Artsen en apothekers willen daarom dat zware maagzuurremmers voortaan alleen op recept beschikbaar zijn. De laatste leden van de Colombiaanse guerrilla-beweging FARC zijn aangekomen in speciale zones waar ze hun wapens kunnen inleveren. Het neerleggen van de wapens is onderdeel van het vredesakkoord dat vorig jaar met de regering werd gesloten. Alle FARC-leden worden de komende maanden in VN-kampen voorbereid op een terugkeer in de Colombiaanse maatschappij. De politie in Rotterdam heeft drie jongens van 15 opgepakt omdat ze met nepwapens liepen. Een voorbijganger waarschuwde de politie omdat hij dacht dat de pistolen echt waren. Agenten gingen met getrokken wapens op de jongens af. Ze bleken uiteindelijk twee balletjespistolen bij zich te hebben. Volgens de politie waren de tieners vooral erg geschrokken van de agenten. PSV heeft gisteravond de druk op koploper Feyenoord en nummer 2 Ajax verhoogd.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 公里。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 verdriet. Wat zou je doen? See, it doesn't matter where we all go. It doesn't matter if the same road. It's naturally. see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 had the sea to an island where we'll meet. You'll hear the music, feel the air. Do I have to stay until the end of time?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 she's got to save him. Daily struggle. She tells him.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 drum